die blank en zwart moest verenigen. In 1984 kreeg Tutu de Nobelprijs voor de Vrede. President Ramaphosa maakte het overlijden van Tutu bekend... en noemt hem een patriot zonder weerga. Desmond Tutu overleed in een verzorgingshuis in Kaapstad. Hij was 90 jaar. Een petitie tegen sluiting van de afdeling kinderhartchirurgie van het UMC Groningen is in een paar dagen tijd ruim 118.000 keer ondertekend. Het kabinet wil de hartzorg voor kinderen concentreren in Rotterdam en Utrecht. En daarmee gaat 75 jaar expertise in Groningen in één klap verloren, staat in de petitie. In verband met de Omicron-variant worden in België vandaag strengere coronamaatregelen van kracht. Bioscopen, theaters en concertzalen blijven dicht. Bij sportwedstrijden mag geen publiek komen. De horeca, musea en kerstmarkten in België blijven open. Bij ongeregeldheden op de westelijke Jordaanover zijn tientallen Palestijnen gewond geraakt. Ze verzetten zich tegen de komst van Joodse kolonisten. Die wilden demonstreren tegen de ontruiming van een illegale nederzetting. De drijvende kracht achter He-Man, Masters of the Universe... en Teenage Mutant Ninja Turtles is overleden, T. Mark Taylor. Van zijn speelgoedontwerpen verkocht fabrikant Mattel... tientallen miljoenen exemplaren... en er werden films en animatieseries van gemaakt. Taylor was 80 jaar. En het weer nog van het zuidwesten uit lichte regen of motregen. Later vanavond in het noordoosten ook kans op ijzel. In het noorden en noordoosten blijft het de tweede dag vriezen. De rest van het land wordt het 1 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd een file op de A7 vanuit Horen naar Zaanstad... want bij knooppunt Zaandam is een ongeluk gebeurd...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 Vanzelfsprekend eh, wens ik al onze luisteraars eh, vrolijke feestdagen... en ook alvast eh, de beste wensen voor het nieuwe jaar... namens het hele ZFM Jazz presentatorenteam. Ja, meer covers komen eraan in het tweede uur... Eh, waarbij ik eh, ijs en wederdienende ook nog eh, begeleid wordt door twee assistenten. Maar dat dus in het tweede uur. Eerst een uur lang soulvolle jazz voor bij de kerstboom. Voor jong en oud van 6 tot 109 op ZFM 106.9 vanuit Zandvoort. Groovetown. Lekker bijkomen, wakker worden of wegdromen. Bij een mooie mix denk ik van nieuw en oud werk. Waardoor je er hoe dan ook warmpjes bij komt te zitten of liggen op deze vrieskoude ochtend. In onze ZFM Jazz Wonderland worden onvrede, eh, oneffenheden, ongemak... Al, dat, eh, al die oneenigheid van 2021 voor, tenminste eventjes, gladgestreken. Dus, if you please, zou ik zeggen, ga mee, laat je meevoeren. please? Would you love me forever? Make this dream our endeavor. Let's send this prayer up to heaven. And if you please, let me love you forever. In this bliss I surrender my soul, my heart in sweet tender. From that first playful glance, full of sparkling romance, while the sigh in the sky whispers love so divine. Was it me, maybe you, how we knew this was true? Just a matter of time. I was yours, you were mine. Let our love be forever. Bless our hearts in each other. This prayer, this love, divine splendor. hands full of sparkling romance, while the sigh in the sky whispers love so divine. Was it me, maybe you, how we knew this was true? Just a matter of time. I was yours, you were mine. So, if you please, let our love be forever bless our hearts in each other. This prayer, this love, divine splendor. nogmaals, welkom bij ZFM Jazz. Mijn naam is eh, Edward Rauhorst. In het tweede uur dus, ja, de Top 2021 cover-up, een special uh, op veler verzoek. Maar in het eerste uur meer mainstream jazz. Zoals deze die je net hoorde, Joey de Francesco. We kennen hem allemaal als uh, hij werkt ook veel met Van Morrison bijvoorbeeld. Maar op zijn laatste plaat zingt hij en speelt hij saxofoon. En laat hij het uh, orgelspel aan Lucas Brown over. Dat is echt een uh, plaat om te koesteren. Ehm, More Music heet dat album van Joey de Francesco. Want dat is eh, wat we nodig hebben in deze donkere dagen. Al dus Joey. En daar kunnen we het alleen maar mee eens zijn. En if you please hoorde je Joey de Francesco. ask you just the same What are you doing New Year's? New Year's Eve Wonder whose arms will hold you good and tight When it's exactly twelve o'clock that night Welcoming in the new year suppose I'd ever be the one you chose out of a thousand invitations you'll receive. Ah, but in case I stand one little chance. Here comes the jackpot question in advance. What are you doing? I stand one little chance. Here comes the jackpot question in advance. What are you doing, New Year? Kerstklassieke Winter Wonderland... gespeeld door een van de meeste pionisten uit de New Orleans, Nola, Alan Toussaint die je misschien ook kent van zijn werk eh, als singer-songwriter, arrangeur en eh, record producer. Hij werkte immers met eh, tal van artiesten zoals The Pointer Sisters, Elvis Costello, Labelle, Paul McCartney, Eric Clapton, noem maar op. Hij was thuis in de wereld van R&B, soul en funk, maar ook in de jazz, de New Orleans jazz. En eh, zijn nummer Winter Wonderland werd gevolgd door eh, What Are You Doing on New Year's Eve. Ja, we kijken ook alweer een beetje uit naar eh, het nieuwe jaar. gezongen door Dick Heems, een vergeten crooner... die zijn hoogtijdagen kende in de jaren 40 en 50... naast de mensen als Bing Crosby en Frank Sinatra. What are you doing for New Year's Eve? Ergens 19 47, 48 zong hij dat, meen ik. Eh, een klassieke vraag die, die hij eh, in zijn leven meermaals aan vrouwelijk schoon gesteld zou hebben, denk ik. Hij trouwde immers maar liefst eh, zes maal. De grootste verleiding die hij niet kon weerstaan... vormde overigens niet die mooie vrouwen, maar de sterke drank. De vrouwen kostten hem de nodige duiten, de whisky, zijn gezondheid... en zijn muzikale loopbaan. Ja, een man die ook eh, mee kan praten over eh, verleidingen. Eh, en daar ook eigenlijk aan ten onder ging was Charlie Parker, de geniale saxofonist. Maar we zullen het daar niet verder over hebben. We zullen vooral gaan genieten van zijn muziek. Temptation. Charlie Parker. mijn eerste kennismaking met de jazz was via Charlie Parker. En dan niet eh, eh, via zijn eh, ja, pijlsnelle bebopwerk... maar juist dat meer zoete eh, eh, saxofoonwerk begeleid door strijkers. Aan het eind van de jaren 40, begin jaren 50... nam hij eigenlijk eh, als eerste jazz-soloist de albums op... of ja, maakte hij die opnames begeleid door grote strijkorkesten. En niet iedereen was daar even blij mee. de jazzcritici vonden het niet veel. Maar ik moet je zeggen, mij beviel die eerste kennismaking destijds... en dan praat ik over de jaren 80 tot ik jazz begon te luisteren. Mij beviel dat uitstekend. En eh, ze maakte mij nieuwsgierig eh, naar zijn andere werk. En zo is eigenlijk mijn duik in de jazz eh, ooit begonnen. Zo'n 35 jaar geleden. En veel jazzmuzikanten na Charlie Parker hebben een plaat met strijkers willen maken. Al bleek dikwijls dat de, standaard die de Bird, die Parker had gezet... moeilijk te evenaren, laat staan te overtreffen was. Ehm, een recent voorbeeld van een jazztrompetist... Eh, ondersteund door strijkers en eh, orkesten... biedt het album All Without Words van John Daversa. En die hoorde je na dat nummertje van Parker Temptation... hoorde je dus John Daversa, de trompetist... Ehm, hij maakt een eh, soort van suite die een stem poogt te geven aan de stemloze. Dat wil zeggen, zijn expressieve en ja, toch wel ontroerende trompetspel verbeeldt Lauren Morel. De autistische zoon van gitarist Justin Morel. En die is de componist van alle stukken op dit meeslepende album. All Without Words van John DaVerza. En eh, ja, die is een dat is een plaat die je een paar keer moet draaien... en dan onder je huid, kruipt, Dat is echt de, de moeite waard, die John Daversa en zijn Jazz Orchestra. Eh, en dat is een plaat uit eh, dit jaar. En het nummertje heette Searching But Never Finding. Eh, iemand die erg geïnspireerd werd... en misschien het leven van Charlie Parker... wel wat al te letterlijk nam, was Art Pepper natuurlijk. En die maakte ook tegen het einde van zijn leven... ergens begin jaren tachtig een opname met een strijkorkest. Opnieuw, de jazzcritici waren er niet onverdeeld gelukkig mee. Ik moet zeggen, ik vind het een soort van alternatieve kerstplaat. Het is een prachtige plaat geworden. Het heet eh, eh, Winter Moon. En daar draai ik nu een nummertje van. Art Pepper, That's Love. tell me Married but never a ring Ave Maria they tell me Ave Maria they sing they sing for my youth. Pivotal moments of blunder. What is the find me. Follow the road and you'll see. Gathering thoughts should remind me nothing's as plain as it seems. It seems. even it causes me crises. Curious minds would agree. All of this talk of our vices Maria, de verleidelijke stem van Melody Gardot. Uh, een zangeres ergens tussen Diana Krall en Nora Jones in. En ze laat onze mijmeringen nog even verder voortduren. Begeleid hier door het eh, Royal Philharmonic Orchestra... in een eh, arrangement van Vince Mendoza. Dat is een Amerikaanse componist en arrangeur. En die is in Nederland vooral bekend met zijn, van zijn werk met het Metropool Orkest... En dit album Sunset in Blue kwam volgens mij als een eerder aan bod... Eh, bij mijn collega eh, Jeroen Melody Cardo met het nummertje Av Maria. En dan gaan we snel door naar een andere zangeres... die al uh, meermaals bij ZFM Jazz aan bod is gekomen. Mea Horn, Where We Are. As I look far past open sea, the path that comes to carry me will take me highest from earth to stars. Love carried me from where I'm from and brought me into where we are. She carried me from where I'm from and brought me to where we are. It may get from where I'm from and brought me into where we are. She carried me from where from where threshold, beloved, a crossroad vast, uncertain of the past, but born into the universe informed with love. And we build forward into a beautiful future, knowing that all of our actions from the past have determined our present, showing that all of our actions now right now will determine our future. A social call was given in encouragement for you to free your mind through love and liberation. Yeah. So download this information. Do what you can. Create a plan. Own your own land. Eat from your land. Build on your land. Be kind to your hand. us into where we are. And we've only got this far to go as far as the stars and beyond. If you carried me from where I'm from and brought me to where we are. Love carried me from where I'm from and brought me to where we are. very strange, enchanted boy. Say, wandered far, very far, over land and sea. A little shy and sad about, ah, but very wise. Wise was he. And then one day, magic day passed my way traveling is just to love. was walking down the street. The greatest thing you'll ever, ever learn are to love and be loved in return. Je hoorde dus eerst Jasmea Horn. Misschien uh, geen loopzuiver zangeres à la Ella eh, Fitzgerald. Wel eentje met heel veel soul en beleving en een eh, avontuurlijke geest... en een hele positieve boodschap. Where We Are, hoop en troost in bange dagen van haar laatste album Dear Love uit, het, eh, dit jaar. En dat werd gevolgd door een van de grootste crooners of all time, Johnny Hartman... met het welbekende nummer Nature Boy... Um, ja, Johnny eh, Hartman werd natuurlijk vooral bekend vanwege zijn album met John Coltrane uit 1963. Maar hier was hij te horen op een opname uit 1972 gedaan in Tokio. Eh, toen hij in zijn thuisland Amerika nauwelijks meer aan de bak kwam. Maar in Japan met uh, open armen werd ontvangen. En ja, het welbekende Nature Boy wat ik al zei. the greatest thing you ever learn is just to love and be loved in return. Wijze woorden van die Nature Boy. natuurlijk allemaal van The Fat Man. Santa Claus wel te verstaan. Nou, laat ik nou net eh, een nummertje klaar hebben staan met die titel. Eh, van de hand, of tenminste in de uitvoering van uh, Gibbs. Bijgestaan door Christian McBride en Geoff Kiesel op piano. Christy Christian McBride op bas natuurlijk. En dat nummer, Fat Man, is van de hand van de vader van Carrie Gibbs. Dat is Terry Gibbs, de welbekende vibrafonist. Eh, en die plaat, eh, Songs From My Father, die heb ik al eerder gedraaid in mijn programma. Ja, als je een plaat wil kopen dit jaar eh, in, de, in de mainstream jazz... dan is toch dit wel de plaat, denk ik, die je in huis die moet aanschaffen. Ehm, ga luisteren naar de Fatman Carrie Gibbs Treasure Dream Trio. Batman van Gary Gibbs, de drummer... van het album Songs From My Father. Ja, we zitten al tegen het einde van het eh, eerste uur. Zoals gezegd, in het tweede uur gaan we aan de slag met de Top 2021 cover-up. Tenminste, als alles gaat meewerken. Het wordt eh, een uitdaging, kan ik u vertellen. Ehm, want we hadden wat pech... Eh, van tevoren. Maar goed, ga luisteren ook in het tweede uur. Eh, Santa Claus is eigenlijk al een beetje op de terugtocht. Het nieuwe jaar komt eraan, het jaar van de tijger, de Big Cat. En dat nummer krijg je nu te horen van Terry Gibbs, de vader dus van Carrie Gibbs. De Terry Gibbs Dream Band uit jaren 60. Het nummer, The Big Cat.